Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Minder jongeren maken zich druk om klimaatverandering. In de groep van 18 tot 24 jaar was dat een paar jaar geleden nog 77 procent. Nu zegt nog maar 66 procent dat het ze dwars zit. Jongeren willen wel duurzaam leven, zegt deze onderzoeker van Ipsos. Maar dat is niet makkelijk. De duurzame keuze is vaak eh, duurder, moeilijker om te maken. Ehm, en daarnaast geloven ze ook niet dat andere partijen, andere bedrijven, andere mensen... die duurzame keuze wel zullen maken. En dus voelt het zinloos om dan als individu die keuze wel te maken. Want ja, wat heeft jouw eigen stukje dan voor zin als de rest niet meedoet? De daling komt niet per se doordat jongeren klimaat minder belangrijk zijn gaan vinden, zegt zij. Maar vooral doordat ze zich zorgen maken over andere dingen, zoals oorlogen en het woningtekort. Een veelgebruikt landbouwgif veroorzaakt kanker bij proefdieren. Glyfosaat, zo heet het, is behoorlijk omstreden. Er is al jarenlang gedoe over, omdat deskundigen eerder al zeiden dat ze dachten dat het schadelijk was. Hard bewijs daarvoor was er nog niet. Het middel is nu jarenlang getest op ratten en die worden er dus ziek van, staat in trouw. De onderzoekers denken dat het ook geldt voor mensen en willen dat glyfosaat wordt verboden. Het wordt een spannende dag voor heel veel eindexamenleerlingen. Over een half uurtje krijgen docenten de N-termen opgestuurd. Daarmee kunnen ze de cijfers van de examens en dus de eindlijsten uitrekenen. Vanmiddag weten de meeste leerlingen of ze geslaagd of gezakt zijn... of dat ze een herexamen moeten maken. Dat geldt niet voor iedereen. In het voortgezet speciaal onderwijs beginnen ze vandaag pas aan hun mondelinge examens. En je gaat vandaag een hoop zon zien. Dat kan natuurlijk al door gewoon omhoog te kijken. Maar voor het eerst zijn er ook foto's gemaakt van de Zuidpool van onze ster. Deze expert heeft ze al gezien. Wel, ik zag ze eh, vlak nadat ze genomen waren eigenlijk. Eh, toch enkele van, van deze. Ze zijn genomen rond 22 maart. Toen had eh, Solar Orbiter de beste zichten op de Zuidpool. De foto's zijn gemaakt met een nieuwe ruimtesonde. Die gaat de komende tijd nog veel meer close-ups maken van de zon. Zodat we meer te weten komen over wat die allemaal uitstraalt... en hoe dat invloed heeft op ons. Het weer nog een zomerse dag met af en toe wat sluierwolken. Maar vooral, daar is hij weer veel zon. Het wordt vanmiddag flink warm, rond de 25 graden op de Wadden. In het binnenland kan het wel 30 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits is in volle gang. Op veel plekken is het best wel druk op de weg. De meeste files zijn zo'n 5 minuten in lengte. Toch in de regio een paar uitzonderingen. Allereerst een pechgeval op de A8 Zaanstad Amsterdam. Bij knooppunt Zandam is de rechterrijstrook dicht. Vertraging is drie kwartier. En door een gekantelde auto twee rijstroken minder op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Voor afrit Amstelveen een half uur.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 De Amerikaanse regering is van plan een deel van het niet-militaire personeel weg te halen uit het Midden-Oosten. Zo worden medewerkers van de ambassade in Irak teruggehaald. De Washington Post schrijft dat rekening wordt gehouden met een aanval van Israël op Iran. De uitbreiding van het hoogspanningsnet in Gelderland, Utrecht en de Flevopolder loopt jarenlang vertraging op... En dus moeten winkels, bedrijven en scholen jarenlanger wachten op een aansluiting. Bij protesten in Los Angeles zijn sinds zaterdag bijna 400 mensen opgepakt. In L.A.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 Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.